Amber Brandsen met het NOS-journaal. Turkije praat dinsdag de NAVO-partners bij over de militaire acties tegen militanten van de Koerdische PKK en Islamitische Staat. Turkije begon vrijdag met de aanvallen in reactie op aanslagen door de PKK en IS. Turkse vliegtuigen bombardeerden stellingen van IS in Syrië en een dag later ook PKK-doelen in Noord-Irak. Ook vanavond zijn er berichten dat stellingen van de PKK worden bestookt. De verkoop van de SNS-verzekeringstak Real aan de Chinese verzekeraar Anbang is rond. Alle betrokken partijen hebben ingestemd met de overname. De verzekeraar heet vanaf nu Vivat. Eerder deze maand werd bekend dat Anbang het symbolische bedrag van 1 euro neertelt voor de verzekeraar. SNS Real werd twee jaar geleden genationaliseerd om te voorkomen dat het bedrijf failliet zou gaan. Melkveehouders zeggen dat ze in de problemen komen door de fosfaatmaatregel van staatssecretaris Dijksma. Die stelde begin deze maand een maximum in. Fosfaat zit in mest. De maatregel betekent voor een groot aantal melkveehouders dat hun bedrijf niet verder kan groeien. Veel boeren hebben in de aanloop naar de afschaffing van het melkquotum miljoenen geïnvesteerd in vee en stallen, maar dat geld kunnen ze nu niet terugverdienen. Politie, familie en vrienden zijn een grote zoektocht begonnen naar een meisje van 13 uit Spijkenisse dat sinds woensdagnacht wordt vermist. Lisa Tuk werd voor het laatst gezien op een bungalowpark op de Veluwe waar ze met haar ouders was. Onduidelijk is nog of het meisje uit eigen wil van het park in Nieuw-Milligen is vertrokken of dat ze werd gedwongen. De Zwarte Cross is dit jaar opnieuw bezocht door een record aantal mensen. Het festival in Lichtenvoorde had bijna 200.000 betalende bezoekers. Zo'n 10.000 mensen meer dan vorig jaar. Het festival is een combinatie van muziek, motorsport, theater, stunts en ander spektakel. Het weer bewolkt en periode met regen. De temperatuur daalt tot een graad of 13. Ook morgen wisselvallig met geregeld buien, onweer en aan zee een krachtige zuidwestenwind.